in aanwezigheid van koningin Beatrix. Het concert werd dit jaar verzorgd door het Limburg Symfonieorkest... In het hele land zijn vandaag festivals gehouden. Voor zover bekend zijn alle evenementen zonder incidenten verlopen. Er tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor een verplichte vrije dag op 5 mei. Het voorstel komt van PvdA-leider Cohen, die ermee wil aangeven hoe belangrijk vrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn. 5 mei is al een officiële nationale feestdag, maar geen verplichte vrije dag. Bij veel bedrijven hebben werknemers maar eens in de vijf jaar vrij. Er komt een nieuw onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Het OM gaat opnieuw getuigen horen. Een familielid van de directeuren zegt dat de brand bij SC Fireworks een bedrijfsongeval was. De directie heeft altijd ontkend dat er die dag werd gewerkt. Door de explosie kwamen 23 mensen om en werd een hele woonwijk weggevaagd. Een hoge Bosnisch-Servische oud-politieman die tot 40 jaar was veroordeeld voor de genocide in Srebrenica is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het Hof van Beroep in Sarajevo is er te weinig bewijs tegen oud-politieman Stoepar. Die zou pas een dag na de massamoord op moslimmannen in Srebrenica het commando hebben overgenomen. Olympique Marseille is kampioen van Frankrijk geworden. Het team van trainer Didier Deschamps won thuis met 3-1 van Stade Rennes... en kan daardoor met nog twee speeldagen te gaan niet meer ingehaald worden. Voor Olympique Marseille is het de negende landstitel en de eerste sinds 1992... In Italië heeft Internationale de beker gewonnen door een 1-0 overwinning op AS Roma. Wesley Sneijder viel al kort na het begin van de wedstrijd uit met een dijbeenblessure.